van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Berlijn is zeker één dode gevallen... en zijn vier mensen gewond geraakt. Er werd geschoten bij een evenementlocatie in de wijk Kreuzberg... waar op dat moment een comedyshow bezig was. Het is niet bekend waarom er is geschoten. Volgens Duitse media was er kort voor de schietpartij ruzie... en zijn de schutters op de vlucht geslagen. Bij een brand in een weeshuis in Haiti zijn 15 kinderen om het leven gekomen. Veel slachtoffers konden niet gered worden omdat hulpdiensten te laat kwamen. Ook waren er te weinig ambulances om ze naar het ziekenhuis te brengen. Het weeshuis in hoofdstad Port-au-Prince gebruikte kaarsen als verlichting... omdat er problemen waren met de elektriciteitsgenerator. Of dat ook de oorzaak van de brand was, is niet bekend. De Amerikaanse advocaat die pornoactrice Stormy Daniels vertegenwoordigde... in een rechtszaak tegen president Trump... is veroordeeld voor een poging om sportmerk Nike af te persen. Michael Avenadi had geprobeerd om het bedrijf ruim 23 miljoen euro afhandig te maken. Volgens de raadsman had Nike illegale betalingen gedaan aan jonge basketballers. Hij dreigde dat naar buiten te brengen tenzij het sportmerk hem betaalde. Nike weersprak de beschuldigingen en klaagde Avenadi aan... Later dit jaar krijgt hij zijn straf te horen. Hij kan veroordeeld worden tot 40 jaar cel. Voor het eerst in de geschiedenis van de WK-afstanden... is de titel op de 10 kilometer niet naar een Nederlander gegaan. De Canadese schaatser Graham Fish heeft het goud opgeëist in Salt Lake City. Met een tijd van 12.33.86 zette de 22-jarige Fish ook nog een wereldrecord neer. De Nederlanders Jorrit Bergsma en Patrick Roest slaagden er niet in op het podium te komen... Het zilver ging naar de Canadees Tetjan Bloemen... en de Duitser Patrick Beckert pakte brons. Het weer de komende dag is het bewolkt. In het noordwesten kans op regen en maximaal 12 graden. Zondag waait het fors en valt er geruime tijd regen.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 No, you thought that you could break me, break me. I see you thrive, see what's true. I see you thrive, see what's true. overthinking, overthinking about how bad I really need you. How bad I really need Cause you. in the evening, my mind's fiending. Yeah, it's dying for a closer you. And I'm in a tug of war with my own heart, and it scares me. Can't hide when I'm all alone here in the dark. I need saving, cause I'm craving.